Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De supermarkt in Almelo geschoten blijft vandaag gesloten. Andere winkels in winkelcentrum De Schelfhorst gaan wel open. Gisteravond werd de 18-jarige medewerkster van de C1000 doodgeschoten door een politieagent in opleiding. Hij pleegde later op de avond in een huis in Almelo zelfmoord. Daar zijn ook twee afscheidsbrieven gevonden. Wat erin staat is niet bekendgemaakt. De man van 25 was in opleiding bij de Amsterdamse politie. Daarom onderzoekt de Rijksrecherche de zaak. Uit het onderzoek moet onder meer blijken wat de precieze relatie is tussen de dader en het slachtoffer en of de schutter zijn dienstwapen heeft gebruikt. Bijna twee derde van de VMBO-scholen voor de gemengde leerweg presteert onder de maat. Dat blijkt uit de jaarlijkse meting van schoolprestaties van Trouw. De krant baseert zich op cijfers van de onderwijsinspectie. Veel eindexamenleerlingen halen bij de gemengde leerweg voor belangrijke vakken onvoldoendes. Ze slagen wel doordat de cijfers worden gecompenseerd met schoolonderzoeken. Van alle onderzochte scholen, ook HAVO en VWO, krijgt bijna een kwart een onvoldoende. Uit de meting blijkt verder dat scholen met vernieuwend onderwijs beduidend lager scoren. Het slagingspercentage wijkt nauwelijks af, maar de cijfers waarmee leerlingen slagen zijn veel lager. Op dit soort scholen mogen leerlingen veel meer zelf bepalen hoe ze hun tijd besteden. Provinciale staten van Noord-Brabant hebben tegen het natuurakkoord met staatssecretaris Bleker gestemd. Bleker wil dat provincies grote delen van het natuurbeheer overnemen. Hij verbindt er een bezuiniging aan van 600 miljoen. Brabant is de eerste provincie die over het natuurakkoord heeft gestemd. Het weer, in het noorden van het land winterse buien met kans op gladheid. Ook elders vallen buien, minima van 5 graden aan zee tot rond het vriespunt in het oosten.